Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Twentse voetbalclub wordt misschien vervolgd voor een ongeval. Dit voorjaar vierde een team zijn kampioenschap op een platte kar. Ze reden met die kar een rondje door het dorp Losser, maar in een bocht sloeg het ding om. Twintig jongeren raakten gewond. En volgens RTV Oost had de club helemaal geen vergunning voor het ritje. Politieonderzoek loopt nog, maar het ontbreken van een vergunning kan betekenen dat het Openbaar Ministerie eraan te pas komt. En er wordt gekeken of de club voor de rechter moet komen. En het gaat lekker met de streamingdiensten van Disney. Hulu, ESPN Plus en Disney Plus zijn flink aan het groeien. Bij elkaar hebben ze wereldwijd nu 221,1 miljoen abonnees. Daarmee hebben ze Netflix net ingehaald. Bij die dienst is het aantal mensen met een abonnement juist iets gedaald. En in München begint vandaag een enorm sportevenement. 9 EK's tegelijkertijd. Er wordt onder meer gezwommen, gefietst, geklommen en gekanoot. Er zijn ook veel Nederlandse sporters die kant op gegaan, zegt sportverslaggever Eline de Zeeuw. Meer dan 100 zijn het er zelfs. is echt een hele hoop. En in elk van de negen sporten is ook wel in ieder geval één Nederlander vertegenwoordigd. De Atletiek Unie die vaardigt de meeste sporters af, maar liefst 60 atleten. In totaal zijn er de komende tijd 177 gouden medailles te verdienen in München. En dan nog een opmerkelijke vondst onder het bed van een oplichter in Brazilië. De politie in Rio de Janeiro vond er een gestolen schilderij... ter waarde van een slordige 57 miljoen euro. Het gaat om het werk Sol Puente uit 1929 van de kunstenaar Tarzio do Amaral. Het is een ondergaande zon en agenten vonden ook 15 andere gejatte schilderijen. Tien van de kunstwerken lagen onder het bed. Zes mensen zijn opgepakt voor de Braziliaanse kunstroof. De werken waren gestolen van een kunsthandelaar. Het weer nog opnieuw zweten vandaag. Het is overal zonnig en nog warmer dan gisteren. Op het strand een graad of 29. In het binnenland kan het vanmiddag 33 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N9 Alkmaar richting Den Helder dicht tussen Petten en Afrit Schagenbrug.